Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. EP hebben zocht delen van de stad die eerder in handen waren van aanhangers van kolonel Gaddafi. Zavia ligt op zo'n 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli, het laatste bolwerk van Gaddafi. De grootste FNV-bonden zijn niet enthousiast over de aanpassing van het pensioenakkoord die minister Kamp doet. Hij wil mensen met een laag inkomen tegemoet komen als ze voor hun 65ste willen stoppen met werken. In 2020 gaat de pensioenleeftijd naar 66 en mensen die toch eerder stoppen krijgen minder AOW. Kamp wil hun via een spaarmethode extra geld toespelen. Maar de bonden houden vast aan een AOW-uitkering vanaf 65. Israël betreurt het dat er donderdag Egyptische doden vielen bij een beschieting bij de grens met Egypte, zegt de Israëlische minister van Defensie. Volgens hem stelt Israël een militair onderzoek in en een gezamenlijk onderzoek met het Egyptische leger. Israël hoopt zo dat het conflict met buurland Egypte niet verder oploopt. Egypte had uit woede over de dood van zijn agenten de ambassadeur teruggeroepen. In het dorp Harkstede bij Groningen hebben drie jongens veertien graven vernield. Een bezoeker van de begraafplaats betrapte de pubers op heterdaad. Twee jongens zijn overgedragen aan de politie. Naar de derde grafschenner wordt nog gezocht. Waarom ze de graven vernielden weet de politie nog niet. De man die vannacht op de landingsbaan van vliegveld Teugen zwaar gewond raakte is van een trekhaak gevallen. Hij kwam daarbij ongelukkig op het asfalt terecht. De man was na een feest op Teugen bij Apeldoorn met andere feestvierders de landingsbaan opgelopen. Dat kon omdat er s'nachts geen vliegverkeer is. Op de landingsbaan ging het slachtoffer op de trekhaak van een auto staan en kwam dus ten val. Het weer. Vanavond alleen in het noorden nog bewolking en mogelijk het regen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolkt en kans op onweer, hagel en windstoten.